wijken waar veel verzet is tegen het Syrische regime. Volgens de mensenrechten voor het geweld naar Libanon. Oud-premier Julia Timoshenko van Oekraïne moet terechtstaan wegens machtsmisbruik. Rechters in de hoofdstad Kiev hebben dat besloten. Timoshenko was in 2005 een paar maanden premier en daarna van 2007 tot 2010. Vorig jaar verloor ze nipte presidentsverkiezingen van haar rivaal Janukovic, die nu president is. Zijn aanhangers zeggen dat Oekraïne 135 miljoen euro is kwijtgeraakt door het energiecontract dat Timoshenko heeft afgesloten met het Russische Gazprom. Timoshenko riskeert een gevangenisstraf van 7 tot 10 jaar.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 Volgens vrouw is hij inmiddels weer thuis. Ze zei dat ze het niet aandurfde om hoe met de pers te laten praten. De vrijlating van Hu Jia komt vijf dagen na de onverwachte vrijlating van de kunstenaar en mensenrechtenactivist Ai Weiwei. De vrijlatingen hebben mogelijk te maken met het bezoek dat de Chinese premier Wen Jiabao brengt aan Europa. Syrische ordentroepen hebben de afgelopen dag op verschillende plaatsen burgers doodgeschoten. Dat meldt een mensenrechtenorganisatie. Kiswa, ten zuiden van Damascus, openden militairen het vuur toen een begrafenis van Syrische demonstranten uitliep op een betoging tegen president Assad. Twee demonstranten zouden daarbij zijn omgekomen. Drie andere burgers werden gedood in Damascus en in Qusir bij de Libanese grens. Leger deed daar invallen in wijken waar veel verzet is tegen het Syrische regime. Volgens de mensenrechtenorganisatie vluchten veel Syriërs daar.